Jan van der Putten bij het NOS Journaal. In Breukelen is de machinist van een bouwwerkzaamheden viel een heipaal op de cabine. Collega's van het slachtoffer haalden in afwachting van de hulpdiensten de heipaal van de graafmachine in een poging de man te redden, maar hij was al overleden. De politie en de arbeidsinspectie doen onderzoek naar de oorzaak van het ongeval in Breukelen. Rusland gaat berichtendienst Telegram blokkeren. Dat is een concurrent van WhatsApp met naar eigen zeggen wereldwijd 200 miljoen gebruikers. De berichten bij Telegram worden versleuteld zodat derden ze niet kunnen lezen. Ook de geheime dienst FSB niet. Die won een rechtszaak tegen Telegram, maar het bedrijf wil de versleutelcode niet geven. En daarom wordt Telegram binnenkort geblokkeerd. In India heeft de groepsverkrachting van een meisje van acht geleid tot woedende reacties en protesten. Dat komt mede door het religieuze conflict dat ermee gepaard gaat. meisje werd in januari ontvoerd en dagenlang vastgehouden en verkracht. Daarna werd ze gewurgd. De acht verdachten zijn hindoes. Volgens het politierapport wilden ze angst zaaien onder islamitische nomaden, waar het meisje bij hoorde. Hindoes in de regio nemen het op voor de verdachten, vrouwenorganisaties en de Indiase oppositie reageren daar woedend op. Minister van Buitenlandse Zaken Blok en zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov lijken tijdens hun ontmoeting vandaag in Moskou niet echt dichter tot elkaar te zijn gekomen. De twee hebben onder meer gesproken over de situatie in Syrië, het onderzoek naar de crash van vlucht MH17 en de vergiftigingszaak in Salisbury. Beide ministers benadrukten na afloop dat het belangrijk is dat de landen met elkaar in gesprek blijven. Dan nog het weer, wolkenvelden en zon. En vrijwel overal blijft het droog. Alleen in Groningen valt soms wat regen. Later vanmiddag ontstaat in het zuiden mogelijk een bui. Het is 13 tot 17 graden. Morgen geregeld zon, lokaal ook een bui.